Een voorspoedige start. Ember Brandsen met het NOS-journaal. Het overleg over het politieke conflict over de zorgwet gaat morgen verder. Dat is zojuist bekendgemaakt na beraad op het torentje. Daarbij waren toppolitici van de VVD en de PvdA... en ook de leiders van de zogenoemde constructieve oppositiepartijen... D66, ChristenUnie en SGP. D66-leider Pechtold zei bij het verlaten van het torentje dat er voortgang is. Arie Slob van de ChristenUnie zei dat de betrokkenen enig optimisme hebben gezien. Er is de hele dag overlegd over de problemen na het sneuvelen van de zorgwet gisteren in de Eerste Kamer. Drie senatoren van de PvdA stemden tegen. De omstreden film The Interview wordt niet op eerste kerstdag uitgebracht in de Verenigde Staten. Sony Pictures heeft de nationale première op 25 december afgelast. De film gaat over twee Amerikaanse journalisten... die een moordaanslag op de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un willen plegen. Sony ziet af van de première nadat veel bioscoopketens hadden besloten om de film niet te vertonen. Hackers hadden eerder gedreigd aanslagen te plegen op de bioscopen die die interview zouden vertonen. Ook Noord-Korea is woedend over de film. De 25e editie van het Groot Dicté der Nederlandse Taal is gewonnen door student Randy van Halen uit Dordrecht. Hij maakte zeven fouten. De Belgische schrijver Christophe Vekeman was de beste prominent met elf fouten. Derde en beste bekende Nederlander werd NOS-weerman Peter Kuipers-Munneke. Dicté werd dit jaar geschreven door Bart Chabot. De voetbaltopper tussen PSV en Feyenoord is door de Eindhovenaren gewonnen met 4-3. Diep in blessuretijd scoorde Memphis Depay het beslissende doelpunt. Koploper in de eredivisie PSV heeft daardoor nu vier punten voorsprong op Ajax en 12 op Feyenoord. Het weer, is bewolkt en zacht met minima vannacht rond de 9 graden. Af en toe valt er wat regen.